met het NOS Journaal. In Qatar wordt opnieuw gesproken over een staakt het vuren in Gaza. Uitgangspunt is een voorstel van de VS, Qatar en Egypte. Israël en Hamas waren eerst positief, maar Hamas wilde gisteren aanpassingen... onder meer op het gebied van humanitaire hulp. Dat was voor de Israëlische premier Netanyahu onaanvaardbaar. Toch wil hij vandaag meedoen aan de gesprekken. Morgen gaat Netanyahu naar Washington voor overleg met president Trump. De drie plekken in de Seine in Parijs, waar sinds gisteren weer gezwommen mocht worden, zijn alweer dicht. Door de vele regen is het water toch weer te vies. Voor het eerst in ruim 100 jaar was het sinds gisteren weer toegestaan om in de rivier te zwemmen. Dat mocht eerder niet vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. Vorig jaar was er tijdens de Olympische Spelen veel te doen over de slechte waterkwaliteit van de Seine. Daar stonden ook enkele zwemonderdelen op het programma. De gemeente stak bijna anderhalf miljard euro in een grote schoonmaakoperatie. De Dalai Lama is vandaag 90 jaar geworden. De spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten vierde dat met festiviteiten. Waar hij in een ballingschap woont in de tempel daar. Er waren ook duizenden monniken en volgers bij, onder wie acteur Richard Gere. Oud-Ajax-trainer Farioli gaat naar FC Porto. De Italiaan van 36 tekent een contract van twee jaar bij de Portugese club. Parioli zat zonder baan sinds hij na zijn eerste seizoen bij Ajax geen toekomst meer zag voor zichzelf. Bij Porto volgde hij Martin Alsemi op, die al na een half jaar vertrok. Het weer. Regenbuien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Lokaal kan er veel neerslag vallen, mogelijk ook met onweer. Het is maximaal 21 graden.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 If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore.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 Go, baby, go, baby, go. Now don't you dare. Don't upset the rhythm. Dit is ZFM 106.9 FM. Looking from a window above, it's like a story day, moving further on. It's just the touch of your hand Behind a closed door superstar.